Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Canadese grensplaats Windsor heeft de politie de Ambassador Bridge helemaal ontruimd. Twaalf mensen zijn gearresteerd en zeven tot tien voertuigen werden weggetakeld. Volgens de politie is er geen geweld gebruikt. De brug is nog niet open voor verkeer, mogelijk gebeurt dat nog later vandaag. Het is een van de belangrijkste wegverbindingen tussen Canada en de VS. Demonstranten blokkeerden de brug zes dagen lang als protest tegen het Canadese coronabeleid. De Duitse regering beoordeelt de situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens... als extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Het Duitse persbureau DPA hoorde dat in Duitse regeringskringen. Bondskanselier Scholz hoopt met de Russen in gesprek te blijven... over het deescaleren van de situatie. Morgen praat hij in Kiev met de Oekraïense president Zelensky... en dinsdag is Scholz in Moskou om te praten met president Poetin. Het RIVM hield er begin 2020 rekening mee dat het coronavirus zou leiden tot een catastrofe met tienduizenden doden. Blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de NOS en andere media. Het instituut drong bij de overheid aan op het inkopen van zuurstof en medicatie. Naar buiten toe zei het RIVM in die tijd nog dat er geen reden was tot zorg. In een reactie zegt het RIVM nu dat het ging om scenario's en niet om verwachtingen. Voetbalclub SV Spakenburg slaat alarm vanwege geweld en bedreigingen. De club vreest dat vrijwilligers daardoor zullen vertrekken. Gisteren werd een speler bij een uitwedstrijd aangevallen... omdat hij een overstap naar plaatsgenoot IJsselmeervogels heeft aangekondigd. Eerder kreeg een bestuurslid thuis een ijzeren staaf door het raam... en regelmatig zijn er vernielingen en vechtpartijen. Het geweld komt van mensen die vanwege wangedrag... een stadionverbod van SV Spakenburg hebben gekregen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe... en vooral langs de kust kan vanavond en vannacht af en toe wat regen vallen. Vanaf morgen wordt het een paar dagen wisselvallig.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 I sent you straight to hell Showed you new sides of yourself Took scissors to your chastity belt <laughs> Then you fucked me over You lied, you lied just a little I guess I liked it a little I let it slide every single time But I'm getting something That 106.9 ZFN boy.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 Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. hit it like.